Twee uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. De politie in Rotterdam heeft drie mannen aangehouden... voor het schietincident van zondagavond in de stad. Daarbij raakte een 26-jarige man zwaar gewond. Mede omdat de politie niet zeker weet of hij het doelwit was... is de man aangehouden. De twee andere verdachten werden later op de avond aangehouden... bij een ziekenhuis. Een van de mannen meldde zich daar met een schotwond. De andere man had hem gebracht... De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Op internet zijn steeds meer foto's en video's van kindermisbruik te vinden. Uit onderzoek van de New York Times blijkt dat in Amerika... het afgelopen jaar 45 miljoen meldingen zijn gedaan. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De meeste beelden werden gevonden op chatsites en in zoekmachines. Volgens de krant weten techbedrijven vaak wel dat het materiaal op hun platform staat... maar grijpen ze bewust niet in... In ons land werd het afgelopen jaar 226.000 keer melding van online kindermisbruik gedaan. Ook dat is een stijging. De Engelse zanger Eric Burden heeft een concert met The Animals in Amsterdam... vlak voordat het zou beginnen afgeblazen. Het concert in Avas Live zou om 8 uur beginnen. Burden zei volgens de Telegraaf dat hij niet betaald heeft gekregen... en dat het optreden daarom niet door kon gaan. De concertzaal houdt het op onvoorziene omstandigheden. De 78-jarige Eric Burden werd in 1964 wereldberoemd als leadzanger van The Animals... met de hit The Highs of the Rising Sun. In Den Haag zijn de Polyvenario's uitgereikt, de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Lanette van Dongen kreeg er een voor haar voorstelling Paradijskleier. Ook Louise Korthals viel in de prijzen met haar show Alles is er. En Theo Nijland won een Polyvenario voor En de rest is onzin... De Nederlands Hoop, de prijs voor een veelbelovende theatermaker... ging naar Peter Pannenkoek voor zijn tweede solo Later was alles beter. Het weer. Vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Ook vannacht en morgenochtend regent het. Smiddags klaart het vanuit het westen op, maar vooral in het zuiden...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 We women wanna know these things. If y'all got the vibe and not the swing. If you don't want the girl to talk, you don't want your feelings hurt. Uh, Cause if you don't, that girl's just gonna go spreading the word. Yeah, girl, got you all cut out there. Yeah, yeah. Why you thinking uh -huh. all about you? Why? you, but the girls are talking, uh, the girls are talking. Girls talk about the booty too, about the way your brother is hanging too.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 Meet at the bar. Me and my girls doing it big. We pop song. Yeah. Girls talking got you all cut out there. Uh, oh. That's all about yes, you. Yes, we do. Everything yeah. about you, cause girls are talking.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 Il faut que tu saches chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'ai chercher ton âme dans les froids C'est pas joué On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi.